11 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Utrecht hebben 16.000 mensen meegelopen in de stille tocht... voor de slachtoffers van de aanslag in de tram afgelopen maandag. Slechte bloemen op het 24 oktoberplein waar het gebeurde. Namens het kabinet liepen premier Rutte en minister Grapperhaus mee. Speciaal onderzoeker Muller, die onderzoek doet naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 in de Verenigde Staten, heeft zijn onderzoek afgerond. Hij heeft het aan de minister van Justitie Barr overhandigd. Barr bepaalt of en welke onderdelen van het onderzoek nu openbaar worden gemaakt. President Trump heeft het onderzoek meerdere keren een heksenjacht genoemd. De Chinese president Xi en zijn Italiaanse ambtgenoot Mattarella... hebben vanmorgen een intentieverklaring getekend voor een handelsproject. De deal omvat een pakket aan investeringen in allerlei sectoren... ter waarde van zo'n 7 miljard euro. In Canada heeft de chauffeur van een vrachtwagen die op een bus botste... acht jaar cel gekregen. En na zijn straf wordt de Indiër, die een permanente verblijfsvergunning heeft... door Canada uitgewezen. Bij het ongeluk vielen 16 doden en 13 gewonden. De trucker van 30 heeft toegegeven dat hij schuldig is aan roekeloos rijden. In Canada hebben gelovigen die een kerkdienst volgden via een stream live gezien hoe de priester werd aangevallen terwijl hij de mis opdroeg. Een man van een jaar of dertig stak op de priester in, die werd nauwelijks geraakt en kon wegrennen. De voorzitter van de Internationale Boksbond legt binnen vijf maanden na zijn benoeming zijn functie alweer neer. De Oezbeek Ragimov wordt in de VS in verband gebracht met drugshandel en witwassen. Het weer bewolkt en kans op mist. De minima liggen tussen 3 en 7 graden.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 Het is net als tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan. van ZFM. Lately things seem so indecisive. Don't know whether to stay or go. This habit of mine ain't no solution.